Zo zijn mensen knettergek genoemd en is er gedreigd met tribunalen. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. D66 en de ChristenUnie hebben een voorstel gemaakt om het begrip bedreiging toe te voegen aan het reglement van orde eh, van de Tweede Kamer, de spelregels. En de voorzitter zou dan daarmee Kamerleden die een collega bedreigen moeten kunnen schorsen of zelfs uit de vergadering kunnen laten zetten. Het debat daarover begint over een uur. Russen kunnen voorlopig geen Heineken biertje meer opentrekken. De bierbrouwer stopt de verkoop in Rusland en gooit daar ook zijn brouwerijen dicht. Het is een reactie op de oorlog in Oekraïne. Heineken is het zoveelste westerse bedrijf dat zijn activiteiten in Rusland stopzet. Ook McDonald's doet zijn Russische deuren dicht. Volgens onze correspondent in Moskou komt dat best hard aan. McDonald's was, een soort, was gewoon een signaal van verandering van Rusland, van aansluiting van Rusland of toen nog de Sovjet-Unie bij de rest van de wereld. En ja, dat McDonald's, eh, wat ooit bijvoorbeeld in Moskou de grootste McDonald's was ter wereld, dat dat nu de deuren sluit, dat is een duidelijk signaal. En dat zullen veel Russen ook zo zien, dat er iets bijzonders eh, gebeurt in en met hun land. Nou kunnen de Russen geen emmer met kip meer halen bij de KFC. Die sluit ook alle deuren en ook Starbucks vertrekt. En een opvallende rondleiding in Barneveld. welkom eh, in ons eh, synthetisch drugslab. Dus we hebben hier onder andere al de drugsketel waar eh, het eindproduct uitkomt. De Christomet, ja, dit is natuurlijk geen echte drugscrimineel en het lab is ook nep. De politie heeft het nagebouwd in een container om mensen er bewust van te maken dat die dingen overal neergezet kunnen worden en waar je ze aan kunt herkennen. Camera's die op een pand zijn geplaatst dat je denkt van waarom zit er op dit pand eigenlijk een camera? Eh, het kan zijn eh, dat er heel veel busjes uh, aankomen voeren van, uh, van goederen, grondstoffen. De politie denkt dat er ook steeds vaker woningen worden verbouwd tot drugslab.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 In Noord-Holland 5 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopenten de Nieuwe Meer. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp? Kies 16 maart Partij van de Arbeid. ANWB. Waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar.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 En ik ga door met Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I'll make you so lonely, I'll make you die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely street, they'll never, they'll never look back and think you're so, they'll make you so lonely, baby they're so lonely. They're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. or just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel where you will be. you you'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. could be. Well, they're lonely. They'll be so lonely they could die. Workshop Ontdenk je pen in Zandvoort. We gaan aan de slag met creatieve schrijfopdrachten rond thema's als jezelf zijn, expressie en kracht. Bij voldoende belangstelling wordt er dit voorjaar een serie van zes bijeenkomsten gepland informatie en aanmelden kan via 06 3373 5694. 06 3373 5694. En het begint vrijdag 11 maart half 8 tot half 10. En de locatie Pluspunt. En de volgende in de lijst is Johnny Cash met I Walk the Line. because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true.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 hell You know you love me, baby Still you tell me maybe That someday will I'll be through. Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. be the day. be the day. Dit was Buddy Holly met Tell Me The Day. Vanuit het Philharmonie in Haarlem brengt het Zitkovkeski Piano Trio kamermuziek. Via een livestream kunt u meekijken en genieten. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee. Opgeven kan via telefoonnummer 5740330. En het is zondag 13 maart van half 4 tot 5 uur. En de locatie? Pluspunt Zandvoort. En de volgende is Vets Domino met Blueberry Hill. not real instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. The Champs was een instrumentaal rock'n'roll band opgericht in 1958. De band stond vooral bekend vanwege de hit Tequila. De muziek van de band was kenmerkend vanwege de sterk aanwezige saxofoon en door de Latijns-Amerikaanse accenten die in de nummers werden toegepast.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 De volgende is Roy Orbison, Only The Lonely. is zo'n landschap zo extreem plat? Omdat veen vervliegt als het uitdroogt, vat geoloog Kim Cohen van de Universiteit in Utrecht kort samen. Het gaat er dan over het allerplatste Nederlandse landschap. De veenweidepolters, zoals bijvoorbeeld Broekenwaterland. Waterschappen houden het waterpeil daar strak op peil met gemalen en vroeger met molens. De koolstof in de veen oxideert de reactie met zuurstof in de lucht. Verandert het in gas koolstofdioxide. Kleine heuveltjes veen die boven het waterpeil uitsteken gaan dus in lucht op. Het resultaat? Grasland als een biljartlaken. Nauwelijks 10 centimeter boven de, het water in de sloten. Waar toeristen zich aan vergapen. Voor mensen, zo'n duizend jaar geleden, sloten begonnen te graven om het land van al het water te ontdoen, waren de veengebieden nog wel iets hobbeliger met hier en daar heuveltjes van een meter of twee. Ook waar de bodem niet van, van veen is, delen van Gelderland bijvoorbeeld, is het niet erg heuvelachtig in ons land. Zuid-Limburg en stuwwalgebieden uit de ijstijd even buiten beschouwing gelaten. Dat komt doordat hier geen tektonische platen tegen elkaar botsen en omhoog komen. Zoals bijvoorbeeld in de Alpen gebeurt. Het aardplaat onder het Noordzeegebied zakt juist langzaam naar beneden. roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears? must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed in love, Lord, I thought it was funny. Then you came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses love the love shoot. You're fine, so kind. Wanna tell the world that you're mine, I chew my nail and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but the show is fun. Come on, baby, I drive me crazy. Goodness gracious, gracious, balls of fire. should. Now you're fine, so kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I choose my nails and I on my thumb. I'm real nervous, but it sure it's fun. Come on, baby, drive me crazy. Mr. Rice great balls of fire. Er is goed nieuws over Pride on the Beach. Dit jaar gaat het festival weer in volle glorie drie dagen plaatsvinden. Het bestuur is al tijden hard aan het werk om weer een echte Pride te organiseren zonder allerlei beperkingen. Op zondag 31 juli gaat Pride on the Beach van start en het evenement duurt tot dinsdag 2 augustus. Op dag 1 zal het inhoudelijk deel van het programma alle aandacht krijgen die het verdient. In de avond zullen de eerste festiviteiten plaatsvinden. Traditioneel is de parade weer op maandag met een knallend feest op het Raadhuisplein... in samenwerking met de horeca in het centrum. Op dinsdag is er een uitgebreid sportprogramma. Uiteraard is er ook weer aan de jongste en aan de oudste gedacht. Stichting LHBTI aan Zee organiseert op maandagavond 21 maart om 1900 uur... de dag van de lente weer een heuse kick-off voor de horeca winkeliers, organisatoren en vrijwilligers... om samen een prachtige Bride neer te zetten voor Zandvoort en de bezoekers. De locatie en het programma van deze bijeenkomst volgen binnenkort. Maar voor iedereen die nu al vragen of suggesties heeft... zich aan wil melden als vrijwilliger of iets denkt te willen organiseren... aarzel niet om contact op te nemen met info at prideonthebeach.com. De organisatie neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. En de volgende is de Beach Boys I get around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. strip. I gotta find a new place where the kids are hip. you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I'll get around. cause it's never been beat. And we've never missed yet with the girls Elton John met Circle of Life. Heb je hulp nodig bij de belastingaangifte? De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2021 bent geholpen bij uw aangifte... wordt u automatisch benaderd door dezelfde belastingvrijwilliger... voor een afspraak en hoeft u pluspunt dus niet zelf te bellen. Let op, de aangifte is dit jaar ook weer mogelijk tot mei helemaal vol. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met Pluspunt. Telefoonnummer 5717373. 5717373. Wij vragen voor de hulp bij de belastingaangifte 10 euro per belastingjaar. de wind. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij. Oktober, november zie ik somber. remember, remember, remember, remember, remember De Commodores is een Amerikaanse soul- en funkgroep die vooral in de jaren 70 en 80 succesvol was. De groep scoorde haar grootste hit met Night Shift, Easy, The Three Times of a Lady en Sailor On. Wereldwijd werden meer dan 75 miljoen platen verkocht. De Commodores werden in 1968 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee, Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Richie, Thomas McClary, Millen Williams, William King, Ronald Lapreet en Walter Orange. Aanvankelijk noemden ze zich de Jays. Maar omdat ze te veel op de OJ's leek, werd gekozen voor de Commodores. Nadat William King een woordenboek opensloeg. Het nummer Night Shift is opgenomen als eerbetoon aan de soulzangers Jackie Wilson en Marvin Gaye, die beide overleden in 1984. In het gedeelte van het nummer waarin Marvin Gaye gezongen wordt, wordt gerefereerd aan Gaye's hit What's Going On. Terwijl in het gedeelte van Jackie Wilson wordt gerefereerd aan Wilson's hit Higher and Higher en Baby Walk Out. Met Night Shift was het voor het eerst dat de Commodores weer een hit scoorden na het vertrek van Lionel Richie. Het was wereldwijd ook een grootste hit na Ritchie's vertrek. Dat haalde in thuisland de Verenigde Staten de derde positie in de Billboard Hot 100. Hier zijn de Commodores met Nightshift. met Mr. Tambourine Man. Lijndansen in de blauwe tram. Er zijn een aantal enthousiastelingen die graag wilden lijndansen in de grote zaal van de blauwe tram. Nu zijn we benieuwd of hier nog meer animo voor is. Iedereen is welkom. Bij genoeg aanmeldingen en interesse kiezen we een dag en tijd uit. Lijkt het u leuk? Dan kunt u zich aanmelden via l.oudendijk plus.zandvoort.nl l.oudendijk plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 338 03279. 06 338 03279. was a liar to me. You know I will die if I should see it. You make a love to land, no matter who it be. Listen, baby, you got a man who happens to me now. You said you want me free like other people, so it's don't be right. And so if you won't love me, don't stand in place while I love stand.